Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de regio Saragossa in het noordoosten van Spanje zijn acht dorpen ontruimd vanwege een fel uitslaande natuurbrand. Zo'n 1500 mensen zijn ondergebracht in sportcentra in de omgeving. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, maar het weer werkt niet mee. De komende uren steekt een stevige wind op die het vuur mogelijk verder aanwakkert. Dit jaar telden de Spaanse autoriteiten 43 natuurbranden die bij elkaar zo'n 500 hectare in de as legden. Dat is vier keer meer dan vorig jaar. Twee agenten hebben in Eindhoven iemand uit een brandend appartement gered. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De agenten en een paar andere bewoners hebben rook ingeademd... en zijn nagekeken in een ambulance. Vanwege de brand werden tientallen woningen korte tijd ontruimd. Bij een ongeluk met een waterscooter is in Velsen-Zuid iemand om het leven gekomen. Het gaat volgens de politie om de bestuurder. Degene die achterop zat is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een kanaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In een recreatieplas in Overloon is vanmiddag een man verdronken. Hij was in het Schaartven gaan zwemmen en kwam opeens niet meer boven. De Brabantse brandweer ging met een bootje en duikers de plas op en vond hem korte tijd later. Volgens een getuige hoorde de man bij een groepje mensen uit Polen. Het gaat iets beter met de neergestoken schrijver Salman Rushdie, zegt zijn manager. De Brits-Indiaanse schrijver werd eergisteren neergestoken tijdens een lezing in Amerika en raakte zwaar gewond. Hij is inmiddels van de beademing gehaald. Rushdie liep door de aanval onder meer leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is opgepakt. Het weer. Vanavond kunnen stapelwolken in het noordoosten uitgroeien tot een enkele onweersbui. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 20. Morgen afwisselend wolken en zon. Later op de dag mogelijk een onweersbui. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here.